Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie is vanavond een huis in Enschede binnengevallen... in het onderzoek naar twee ontvoerde kinderen. Zij werden vanochtend voor het laatst gezien in Dalfsen. Vanmiddag werd er een Amber Alert verstuurd. Het gaat om een meisje van 11 en haar zesjarige broer. Het huis in Enschede zou van de vader van de kinderen zijn... zeggen buurtbewoners tegen Omroep Oost. Bij de inval is niemand aangehouden. De twee kinderen zijn nog spoorloos. De Franse politicus Marine Le Pen heeft fel uitgehaald naar de rechters die haar vandaag hebben veroordeeld. Ze werd schuldig bevonden aan het verduisteren van Europees geld... en mag voorlopig niet meedoen met de presidentsverkiezingen. Ze houdt vol dat ze onschuldig is en stelt dat ze om politieke redenen is veroordeeld. Haar politieke tegenstanders noemen de veroordeling rechtvaardig... en vinden dat Le Pen het rechtssysteem moet respecteren. De VN roept het militaire regime van Myanmar op de grenzen open te zetten voor hulpconvooien uit het buitenland. In Myanmar woedt al jaren een burgeroorlog en afgelopen vrijdag werd het land getroffen door een verwoestende aardbeving. Ook voor de aardbeving hadden al bijna 20 miljoen mensen in Myanmar humanitaire hulp nodig, zegt de VN-vertegenwoordiger. Volgens het regime zijn er als gevolg van de beving meer dan 2000 doden. Hulporganisaties vrezen dat de werkelijke aantallen nog een stuk hoger liggen. De schipper van het vrachtschip dat zaterdag in Duitsland tegen een riviercruise schip voer... had gedronken, meldt de Duitse politie. De man mag voorlopig niet varen en wordt mogelijk vervolgd. Het vrachtschip botste op de Rijn bij Wezel tegen een schip van de Nederlandse stichting De Zonnebloem. Die organiseert uitjes voor mensen met een beperking. Aan boord waren meer dan 140 mensen. Niemand raakte gewond. Het weer. Vanavond blijft het helder. Het koelt flink af. In het binnenland is vannacht lichte vorst mogelijk. Morgen veel zon en wind uit het oosten.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 Time to admit between the sexes and there'll be no people left Yeah. stretch on for. like a weekend 106.9 ZFM And for love's sake Each mistake Oh, you forgave And soon both of us to trust Not run away It was no time to play We build it up build it up build it up And now it's time A smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found that you're a self man.